Doel 1 lag op de eerste kerstdag ook al stil vanwege een waterlek in reactor 3. Die was juist voor het eerst in drie jaar weer opgestart. De kerncentrale van Doel ligt op ongeveer 3 kilometer van de Nederlandse grens en stamt uit 1975.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 KNMI heeft voor het Noordoosten code geel afgegeven voor gevaarlijke weersomstandigheden. Een inwoner van Sittard die al jaren meespeelt in de postcode loterij heeft gisteren de hoofdprijs aan zijn neus voorbij zien gaan. Hij dacht dat hij, net als veel van zijn buren, miljonair was geworden. Maar toen er maar niet bij hem werd aangebeld voelde hij nattigheid. Wat bleek, de automatische incasso was juist deze maand mislukt omdat hij te weinig geld op zijn rekening had staan. En dus won de man van 21 uit Sittard niets.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 Wanna seas, let them down, down, down, down a stick. that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing, that is the thing is dat ding, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat, dat, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat, dat, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat, dat, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat, dat, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat, dat, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat is dat ding.